1 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de coronacrisis denken mensen weer hetzelfde over de samenleving en de politiek als vroeger, verwacht het Sociaal en Cultureel Planbureau. Uit literatuuronderzoek blijkt dat ook eerdere virusuitbraken en crises niet hebben geleid tot blijvend andere opvattingen. Het vertrouwen in de politiek is door de coronacrisis nu wel flink gestegen, maar door de recessie die eraan komt kan dat volgens het SCP snel weer verdwijnen. Ook het toegenomen vertrouwen in andere mensen zal tijdelijk zijn. Zo bleek bijvoorbeeld ook na de aanslagen van 11 september 2001. Het COA, dat de opvang van asielzoekers regelt, deelt al zeker zeven jaar persoonlijke gegevens als naam, godsdienst en etniciteit van asielzoekers met opsporingsdiensten. Dat meldde NRC in de Volkskrant. Kort na aankomst laat het COA asielzoekers een formulier invullen waarmee ze toestemming geven. De autoriteit persoonsgegevens bekijkt nu of het COA zich daarmee wel aan de wet houdt. Homoseksuelen worden in Amerika steeds vaker verkozen in een publieke functie. In alle bestuurslagen van de overheid zijn nu 843 LHBTI'ers geteld... die openlijk voor hun geaardheid uitkomen. Dat zijn er twee keer zoveel als vier jaar geleden. Onder hen zijn twee senatoren, zeven leden van het Huis van Afgevaardigden... en twee gouverneurs. Het gaat dan voornamelijk om democraten. Volgens de onderzoekers is het percentage LHBTI'ers in gekozen functies... nog maar een fractie van dat in de hele bevolking. Real Madrid heeft de Spaanse voetbalcompetitie gewonnen. Dankzij een 2-1 overwinning op Villarreal kan de club niet meer worden ingehaald door FC Barcelona. Dat de afgelopen twee jaar landskampioen werd en de afgelopen avond met 2-1 verloor van Osasuna. Het is voor Real Madrid de 34ste landstitel. Op straat in Madrid barstte geen volksfeest los. De fans gaven gehoor aan de oproep van de burgemeester om het kampioenschap thuis te vieren. Het weer, vannacht overwegend droog met plaatselijk kans op mist, minima rond 12 graden. Overdag eerst op veel plaatsen bewolkt, maar in de loop van de dag schijnt vaker de zon. Er staat weinig wind en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.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 You won't back me down. On these open streets, it's just my face lessons to learn was a fool to believe that there's just a single laugh taking me home and it won't ever break. But I hit the ground so hard.